Flinke regenbuien dus, maar dat is niet alles, zegt Roosmarijn van Weerplaza. Zware windstoten, flink wat regenwater in korte tijd... en ook hagelstenen die kunnen uitgroeien tot 2 à 4 centimeter groot. Dus ja, dat zijn toch wel eh, ja, gevaarlijke situaties die kunnen optreden op moment dat zo'n bui precies over zo'n festivalterrein heen trekt. Drie grote festivals gaan vandaag dus niet door. Aan mensen op de camping wordt gevraagd om te vertrekken. Bij Awakenings in Hilvarenbeek is dat voor veel mensen lastig... omdat zij uit het buitenland komen. De organisatie heeft voor ongeveer 6000 mensen geregeld... dat ze vannacht in een overdekte ruimte kunnen slapen... op het terrein van Beekse Bergen. In Drenthe is een schapenboer aangevallen door een wolf. Het dier is door een jager doodgeschoten. Het gebeurde in het dorp Wapse. RTV Drenthe meldt dat de boer de wolf probeerde weg te jagen met een hooivork en een schep. Maar toen werd hij in zijn arm gebeten. De man is naar het ziekenhuis gebracht. De pezen in zijn arm zouden zijn beschadigd. En de BBC haalt een presentator van tv na beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag. Het is niet duidelijk om wie het gaat. De presentator zou een jongen van 17 hebben betaald om naaktfoto's te sturen. De moeder van de jongen zegt dat hij met het geld een crackverslaving ontwikkelde. En Elton John heeft na 330 optredens zijn afscheidstournee afgesloten in het Zweedse Stockholm. Dit zei hij na afloop. I want to appreciate my family, my sons, my husband, my family, everything. I earned it and I don't regret it tonight. But I want to say thank you to the band, the crew, everybody. I will miss you guys. Ja, ik heb het verdiend om met de family te zijn, zei hij. De 76-jarige zanger heeft sinds 1970 meer dan 4000 keer opgetreden in meer dan 80 landen. Dan nog het weer. Vanuit het zuiden neemt de kans op zware onweersbuien snel toe.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 She wore that tight dress just to enhance. You like a bum bum. Never seen you before. Where you come from? You got a fat bum bum. I got a long Johnson. And I would never met you at random. This must be destiny. That's why you're next to me. You feel like ecstasy. This must be destiny. That's why you're next to me. You feel like ecstasy. Who told you bad man don't dance? Who told you gangsters don't dance? Even with a whip on my hip, I dance. Bad man, take another sip and dance. Two left feet, don't trip and dance. The girl want me, I might give her a chance. Give her a look, she give me a glance. She wore that tight dress just to enhance. Touch my forehead, chest, left shoulder, then right side. Pray my brothers are good outside. I know the vibes, I know the vibes. You're the one girl, stop rolling eyes. I find love and it slowly dies. So Lila Pie, don't make my eye cry. Let me hold your controller. I'm not one of these controlling guys. I want you to touch, roll with the girls, damn, and socialize. Enjoy your life. Your backside is so fit, it opens eyes. I know the vibes, I know the vibes. Just cause I'm not jealous doesn't mean I don't care. That's just not fair. I knew you were trouble, I wasn't prepared. If I were married, this might turn a scandalous affair. Trouble is there, trouble is there, trouble been right there, trouble is there. Trouble gon' find me anywhere, trouble gon' find me, bubble and whine me. Hey. Trouble gon' find me, trouble'll find me anywhere. Trouble'll find me, trouble will find me. It's okay, girl. Bubble and wine me. They want me dead, but don't remind me. Both hands around you, it's not time. Who told you bad man don't dance? Who told you gangsters don't dance? Even with a whip on my hip, I dance. Bad man, take another sip and dance. Two left feet, don't trip and dance. The girl want me, I might give her a chance. Give her a look, she give me a glance. She wore that tight dress just to enhance. If you come close, I'ma explode. Got there carrying a heavy load. Wind your waist in a semicircle. Getting money fast, man's not a turtle. Had to go through so many hurdles. Block so hot like inferno. Had some issues that were internal. Had a mad life, I could write a journal. But I can't lie, I love the journey. Me and the money had matrimony. All the ratchet gal want pattern up. All the posh gal get ratchet for me. If you love me, you clapping for me. If you throw it, I catch it, trust me. Gal come from far, even up, sir. I want the best, not come see, come sir. Who told you bad man don't dance? Who told you gangsters don't dance? Even with a whip on my hip, I dance. Bad man, take another sip and dance. Two left feet, don't trip and dance. The girl want me, I might give her a chance. Give her a look, she give me a glance. She wore that tight dress just to enhance.